uur. Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De migranten die in Griekenland zijn omgekomen bij de grote bootramp net voor de kust... hadden geen reddingsvest gekregen, dat zegt de Griekse kustwacht. Op die boot zaten honderden vluchtelingen die vanuit Libië in Afrika onderweg waren naar Italië. En vaak wordt voor zo'n illegale overtocht naar Europa heel veel geld betaald, maar een reddingsvest kregen ze dus niet. Mensen die het wel hebben overleefd zeggen dat er misschien wel 750 migranten aan boord van het schip waren. Het schip sloeg vannacht om en het dodental loopt nog steeds op. Vier mannen worden vervolgd na de rellen bij de Sinterklaasintocht in Staphorst vorig jaar. Demonstranten van actiegroep Kick-Out Zwarte Piet en mensen van Amnesty werden tegengehouden op de snelweg. En het liep toen echt uit de hand, zegt deze verslaggever. Die auto's werden daar tegengehouden, werden zogenaamd gecontroleerd. Waarbij de sfeer ook grimmig werd. Er werden eh, fakkels afgestoken, vuurwerk afgestoken. Ja, en eh, die waarnemers van Amnesty en die eh, demonstranten van Kick-Out Zwarte Piet werden daar dus ook echt belaagd. De vier mannen zijn tussen de 20 en 39 jaar en worden vervolgd voor openlijke geweldpleging. Ja, het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het echt officieel. Maurice Stijn is de nieuwe trainer van Ajax. Vanmiddag is hij gepresenteerd en Stijn heeft een duidelijk doel. Nou, mijn plan is om eh, ja, met Ajax het hoogste na te streven. Dat is eh, kampioen worden dit jaar eh, en, weer aanhaken bij de, bij de Europese top. Dat is het plan en daar gaan we met z'n allen heel hard voor werken. Stijn was het afgelopen seizoen trainer van Sparta en daar daar ze zesde in de eredivisie. Ruim 192.000 middelbare scholieren hebben vandaag te horen gekregen of ze zijn geslaagd. En dat zorgde voor een hoop spanning aan keukentafels in heel het land. Hoi! Hoi Joelle, hey, ik mag je feliciteren, oh, oh mijn god! dankjewel. We zijn gezakt. Mijn gemiddelde was een 4,65. Ik heb vier onvoldoendes en één 5. Boys. oh, ben ik geslaagd? Ja, natuurlijk. Oh. Ja, feest bij de meester dus, maar degenen die een herkansing nodig hebben... moeten alweer snel aan de bak, want de herexamens beginnen komende maandag al. Heb ik nog wat weer voor je. Graadje op 26 is het, vanavond ook nog urenlang zon. En morgen is het weer volop zomer. Smiddags wel kans op wat bewolking en dan maximaal 28 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer heeft vooral veel vertraging door een ongeluk op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Tussen Maarsen en knooppunt Oude Rijn kost dat je een half uur extra. Op de A10 Zuid bij Amsterdam sta je in de file bij Durgerdam. Daar is de vertraging een kwartier. Het is ook druk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Roelofarensveen. Ook daar heb je een kwartier tijdverlies. Net als op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Aalsmeer en knooppunt Velzen.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 In Italië hebben duizenden mensen afscheid genomen van Silvio Berlusconi. De oud-premier overleed maandag op 86-jarige leeftijd... en kreeg vandaag een staatsbegrafenis in Milaan. En zo'n 15 scholen hebben hun leerlingen pas later kunnen vertellen of ze zijn geslaagd of niet. Dat komt doordat er een DDoS-aanval was bij het bedrijf Som Day, dat scholen gebruiken om de uitslag vast te stellen. Het weer, zon, maar ook stapelwolken. Het blijft nog lang warm. Het is nu nog zo'n 24 tot 28 graden.